Kees Groot met het NOS-journaal. De organisatie van de Eritrese conferentie in Veldhoven, die vorige maand niet mocht doorgaan, gaat de gemaakte kosten verhalen op de gemeente Veldhoven. De burgemeester vond dat de openbare orde in het geding was nadat er een grimmige sfeer was ontstaan tussen voor- en tegenstanders van het Eritrese regime. De organisatoren beroepen zich op de vrijheid van vergadering en eisen een schadevergoeding van zeker 180.000 euro. Tom Dumoulin is de nieuwe leider in de Giro d'Italia. De Nederlander won vandaag de tijdrit met ruime voorsprong op zijn concurrenten. Hij nam de roze trui over van de Colombiaan Nairo Quintana. Dumoulin heeft in het algemeen klassement nu een voorsprong van 2 minuut 23 op hem. Bauke Mollema staat derde. Pieter Lakenman heeft aangifte gedaan van oplichting tegen VVD-voorzitter Henri Keizer. Tegen een vandaag zei Lakenman dat Keizer de leden van uitvaartvereniging De Facultatieve bewust heeft misleid. Toen hij dat bedrijf samen met anderen overnam. De prijs die hij betaalde zou veel te laag zijn geweest, waardoor de vereniging miljoenen misliep. Lakenman werd bekend door zijn strijd tegen de voormalige DSB-bank. Het is nog niet duidelijk of het OM de VVD-voorzitter ook daadwerkelijk gaat vervolgen. Oostenrijk kiest op 15 oktober een nieuw parlement. Dat is een jaar eerder dan de bedoeling was. De afgelopen dagen was al duidelijk dat het land afstevende op vervroegde verkiezingen... omdat de sociaaldemocraten van bondskanselier Kern en de conservatieven niet meer met elkaar verder willen. Verwacht wordt dat de extreemrechtse FPE bij de komende verkiezingen veel stemmen trekt. Het weer vanavond en nacht, vooral in het noorden bewolking en lokaal wat regen. Het koelt af tot 15 graden en er kan nevel ontstaan. Morgen overwegend droog en zonnig bij 23 tot 28 graden. Donderdag wordt de warmte verdreven door onweer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn eh, de laatste files in de Randstad op eh, de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Eh, tussen Blarikum en Bunschoten 10 kilometer. Kost je even zoveel minuten extra. A12 Arnhem-Utrecht. Bij Utrecht staat er voor het knooppunt Oude Rijn 4 kilometer. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Lexmond 3. En de N201 richting Hilversum tussen Vinkenveen en Loenen 4 kilometer.